9 uur. Door met het NOS-journaal. In Doesburg in Gelderland zijn vanochtend drie mensen naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn waarschijnlijk onwel geworden als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. Volgens Omroep Gelderland komen de slachtoffers uit een gezin met 14 personen. Ze wonen in twee huizen die tot één woning zijn omgebouwd. De andere gezinsleden worden opgevangen in de kantine van een sportclub in Doesburg. Het kabinet stelt 285 miljoen euro beschikbaar voor het primair onderwijs. Wel moeten de sociale partners dan snel afspraken maken over de besteding ervan. Minister Slop doet een dringende oproep om het te gebruiken voor hogere lonen voor de leraren. Als de schoolbesturen en vakbonden niets doen, gaat het geld de reserves in. Slop noemt dat zonde. De Algemene Onderwijsbond en de PO-raad praten sinds juni niet meer met elkaar. Toen klapte het CAO-overleg. De PO-raad bood 4% extra maar daar ging de vakbond niet mee akkoord. Het dreigt een tekort aan drinkwater voor 4 miljoen Nederlanders. Drinkwaterbedrijven waarschuwen in trouw dat de Maas langzaamaan kwetsbaar wordt als bron van drinkwater. Door de droogte van de afgelopen jaren daalt de hoeveelheid water die door de rivier stroomt. Omdat er stroomopwaarts in Frankrijk al maatregelen tegen de droogte zijn genomen, zijn de problemen hier groter. De drinkwaterbedrijven willen daarom internationaal afspraken maken over het water in de Maas. Honderden ouderen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius hebben nauwelijks te eten. De nationale ombudsman luidt daarom de noodklok. Volgens hem is de uitkering die alleenstaande ouderen op de eilanden krijgen te laag... omdat woonlasten hoog zijn en boodschappen duur. De ombudsman vindt dat Den Haag de overheid op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius moet helpen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe... en op steeds meer plaatsen gaat het regenen vandaag. Het wordt 16 tot 19 graden. En het gaat stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A2, Utrecht richting Amsterdam bij Apkoude 4 kilometer en voor knooppunt Amstel nog eens 3. Dan de A4 Den Haag-Amsterdam voor de Amsterdam-Sloten 6 kilometer. Op de A5 richting Hoofddorp voor de aansluiting met de A4 naar Den Haag 5 kilometer. Dan de A9 richting Amstelveen voor het Rotterpolderplein 4. A10 de ringweg Amsterdam tussen de afrit Volendam en de Zeeburgertunnel 2 kilometer. En tussen knooppunt Watergasmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 8. Dan de A27 Almere richting Gorkum bij Knopend Rijnsweert 6 kilometer.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 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de scheidsrechters en sieren. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. En dit is het tweede uur van de ochtendshow hier bij ZFM. Het is 4 over 9. En Beyoncé heeft er zin in. En wij ook. Welkom hier in het tweede uur bij ZFM. Goedemorgen. is Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. Ooit zei iemand tegen mij, soms komt iemand te dichtbij. Ik dacht altijd bij mezelf, weet ik. Jij was groot en ik was klein, voelt het goed om jou te zijn. Vreemd, ik denk weer bij mezelf, dat weet ik. Je lacht, omdat je weet dat je mij hebt verwond. Zonder moeite van daar waar jij stond. Want dat maakt het gemakkelijk ook voor mij. Want dan kan ik ook. tegen mij. Soms komt iemand te dichtbij. Ik dacht altijd bij mezelf, dat weet ik. is Thomas Berger en ook ik ben te horen op ZFM. En zo is het. Thomas Berger hier op ZFM. 10 over 9 inmiddels. Het is een beetje druilerig buiten. Extra reden om een beetje zonnig muziek te draaien. Zoals de nieuwe Santana bijvoorbeeld. Je hoort hem al op de achtergrond. Santana heeft een nieuwe plaat uit. Heeft is samen met allemaal Afrikaanse bands gemaakt. Hij is ook 79 en komt dan met zo'n nieuw album. Echt hartstikke goed. Dus wij gaan lekker door. Hier op ZFM. Sana. Een nieuwe plaat van hem. Samen met die Afrikaanse band. En die heet... Moet ik even goed kijken. Nou, ik kan het helemaal niet vinden. Staat er helemaal niet bij. Nou ja, ik weet het in ieder geval. Het is samen met een Afrikaanse band gemaakt. Wij gaan door met eh, Rihanna hier op eh, ZFM om kwart over negen. Man down. I his life. I know it was alright. even sleep and I can't get it out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. pam, rum pa pa pam, rum pa pa pam. Man down, rum pa pa pam, rum pa pa pam, rum pa pa pa. pull the trigger, boom, and enemy, enemy, life so soon. When me pull the trigger, pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do. Hey, ram, pa pa bam, ram, pa pa bam, ram, pa pa bam. Me say one man down, oh me say ram, pa pa bam, ram, pa pa bam, ram, pa pa bam. When me went downtown, cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh, I do I'm a criminal. Man down, tell the judge, please give me minimal. Run out of town, none of them can see me now, see me oh, Mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station in front Rihanna, Man Down. En dan neem ik je even terug naar afgelopen weekend... naar de historische Grand Prix. En ik heb het maandag ook al eh, gedaan. Ik ga het vandaag nog een keer doen. Ehm, ik ga zo meteen het, de commercial draaien van de Martini-reclame... Uit, uit de jaren 70. En waarom? Ik zag al die auto's weer terug... en ik zag ook al die oude reclames op die auto. En daar waren die twee, die Porsche Martini en die Lancia Martini. En Martini sponsorde gewoon in die tijd het racen. En nu heb je overal van ja, no drink no drive. En toen zag je gewoon commercials van mensen die gewoon met martini in de Lancia door de, door de savanne van Afrika gingen. En eh, dat komt toen allemaal. En dat, dat klonk toen zo. wat nou zo leuk is, dat muziekje, dat, dat kent iedereen. Dat is opnieuw opgenomen door, met Bianco. En dan klinkt het zo. Close your eyes and you'll find Dancing Easy hier op ZFM om 7 voor half 10 in de ochtend. En ja, dat, was, dat kent iedereen van het Martini-reclametje. En dat kennen we dan weer van de historische Grand Prix en zo is alles weer rond. Wij gaan door met nieuwe muziek. Eigenlijk, ja, eigenlijk is, het, is het wel nieuwe muziek. al met Whitney Houston. Het is gewoon een simpeltje van haar, maar dan weer nieuw. try to en dat was Kygo met Whitney Houston. Tenminste, een sample van Whitney Houston. En uit die tijd van Whitney Houston draai ik nu een plaats. De Temptations came nog. En het is drie voor half tien hier bij ZFM. Like a Lady. The Temptations met het, on, het geluid van Dennis Edwards, uh, de zanger. Dat, dat onmiskenbaar. En dat was dan zo'n plaat waarvan Ferry Maat dan zijn de Soul Show. Heren, hebt u goed opgelet. In ieder geval, het is nu iets over half tien. En de vaste luisteraars weten het. Het is tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. En vandaag heb ik voor je de Club Beluga en It's a Beautiful Day. En als je naar buiten kijkt, dan zou je denken, nou, dat moet ik nog maar zien. Maar met deze muziek komt het goed. Club Beluga, It's a Beautiful Day. It's a beautiful day In your arms and I still feel sleeping. I really, really, really don't wanna face the day. So many silly things to do that I can't escape, but maybe there's something else. I'd like to stay here with you. It'd be a beautiful day. Sneaking under the sheets, snuggling up to you. Wanna wake you up slow, nestle into you. From out of bed to heaven, skating back again. So please treat me nice and gentle. Wrap my body around yours, it's a beautiful day. Anna Luca samen met het orkest van Club Beluga. It's a beautiful day. Hier in de rubriek Jazz is niet eng. En dan gaan we door met California Soul. Is totaal anders, maar wel zo lekker. Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown met California Soul. Om een beetje de regen te verdrijven. En ja, als het regent... We hebben in Zandvoort een bioscoop. Dus in het circus zit een bioscoop. En op woensdagavond is er altijd de filmclub Simon van Kolm. En dat is vanavond ook. En die filmclub bestaat 25 jaar. Ze hebben een bijzonder programma dit hele jaar door. En vanavond draaien ze een, eh, een, een eh, Zweedse film. Britt Marie was hier. Ik ken er helemaal niets van, maar het klinkt heel erg leuk. Het gaat over een zagrijnige vrouw van 63... die na 40 jaar huwelijk bij haar man vandaan gaat. En dan bleef ze allerlei dingen. Nou, dat vanavond vanaf half acht in het Circus eh, Zandvoort... bij de filmclub Simon van Kolm.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 Sígueme donde vaya a cualquier lugar. Tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás. Por eso me, quierenme cada día más. Tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás. 9 uur 42 hier bij ZFM. En binnen schijnt in ieder geval hier de zon. En wij gaan gewoon lekker door met hetzelfde ritme. Met Barry White. You're my first, last and everything. And We've got it together, baby. could have made two. You're, you're all I'm living for. Your love I'll keep forever. could have made two. Girl, you're my reality, but I'm lost in a dream. You're the first, you're the last, my everything. Barry White hier op bij ZFM om kwart voor tien, waar het nog steeds regent buiten hoeveel muziek we ook draaien buiten of eh, binnen hier. En dan denk ik aan al die, die vakantiegangers die nu in een huisje of appartement zitten en wachten op de zon. Want ach, voor onze deutsche Kisten, die weer te komen. Später deze Woche, maar heute wird nog een beetje Regen zijn. En speciaal voor euch drehe ich jetzt Jojo mit Vermissen. als wir am Meer waren, Baby. Wie lange ist es schon her, als du meintest, du wirst immer bei mir bleiben und das mehr Salz Hat so geglitzert auf der braunen Haut noch mehr als unsere beiden Augen, weil das Leben zu uns fair war Wir haben gefickt und der Himmel war so sternklar Ich vermisse dich, vermisse ohne Schwerkraft Mit dir rumzuschweben, der Absturz war so schmerzhaft Ich muss mich ablenken, muss wieder Musik machen Guck mir zu, ich fülle ab heute alleine meine Brieftasche Aber was schreibe ich bloß, frag ich mich Diese Wohnung ist auf einmal so groß ohne dich Alle unsere Wünsche haben haben wir zerstört. Steige wieder in den Turbos und ich riech an deinem Shirt. Mal sehen, ob der Duft noch bleibt, bis ich wieder aus dem Bus aussteig. Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Ich will nicht mehr wissen, wie es war, ich will nicht mehr wissen, warum es vorbei ist. Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht wissen, was du machst, wenn du high bist Ich häng besoffen ab in irgendwelchen Bars Und ich merke, dass ich ohne dich allein bin Augenringe spiegeln sich in meinem Glas. Ich hab dich gehen lassen wie ein Feigling. Und ich warte auf ein Signal, nur noch ein letztes Mal, doch das ändert nichts. Denn mir ist klar, es wird nie mehr wie es war. Es ist nachts, ich bin wach und ich denk an dich. Denk an dich. ZFM. Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen? Wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen? Krass vermissen. ZFM. see. in to My Life. Ik denk een jaar uit 1988 of zo. En daarvoor hoorde je Vermissen van Juju. En er is heel veel muziek uitgekomen afgelopen week. Waarom weet ik niet. Waarschijnlijk omdat vakantie voorbij is. En het is van uh, Billie Eilish tot, eh, nou, je hoorde hem al, eh, Iggy Pop. Maar ook Tino Martin en René Vroger. En die hebben best een leuke plaat gemaakt. En die ga ik nu voor je draaien. Tino Martin, René Vroger. Proost op het leven op 9-11, waarom ook niet. Iedere morgen zonder zorgen Ja, dat is toch wat ik het liefste wil Ik kijk naar de zon En niet achterom Want de toekomst gaat die begin vandaag. Ik zong al meer dan duizend liedjes, maar er is niet zo mooi als het geluk. Een lach en een traan, dat is het bestaan. Zet mijn vrienden en familie bovenaan. op het leven. Geniet van elk moment. Soms zit het mee, dan weer tegen. Ja, we zijn er aan gewend. voor al je zegeningen. Dat zeg ik altijd naast het zingen Tina Martin en René Vroge. Proost op het leven. En je hoort ze op de achtergrond al. DJ de Fresh Prince. Hier bij ZFM, waar het 4 voor 10 is. Tot de klok van 10 uur hoor je Summertime. We doen nog steeds of het zomer is. Het komende weekend wordt het beter. En wat dan heel erg leuk is... Het is Open Monumentendag. En eh, hier in de regio staan heel veel monumenten zijn dan open. Je kunt allerlei eh, bijzondere gebouwen kun je bekijken. Van pompstations tot oude kerken tot uh, van alles en nog wat. Zelf ben ik in de oude meelfabriek in, in Heemstede. Ik heb daar een atelier en samen met andere kunstenaars gooien we onze ateliers allemaal open. Dus daar ben je van harte welkom zaterdag en zondag van, van 11 tot 3. En, en kijk ook bij die andere monumenten dus ongetwijfeld een site en dan kun je alles vinden. Gaan wij door tot, uh, tot 10 uur met de Fresh Prince.